Dat concludeert een onderzoekscommissie onder leiding van oud-burgemeester Leers van Maastricht. Hij deed onderzoek naar de manier waarop langstuderenden een diploma kregen bij de opleiding Media en Entertainment Management. Om hun studietijd te bekorten konden ze op een vereenvoudigde manier afstuderen. Die voldeed niet aan de normen, zegt Leers. Het college van bestuur van Inholland was niet op de hoogte van de kortere afstudeermogelijkheid. Minister Verhagen noemt de uitspraken van de Indonesische ambassadeur over de PVV niet verstandig. Ambassadeur Habibi zei in een interview met het Financiële Dagblad dat de PVV-stemmers misschien last hebben van een angstpsychose. Ook zei hij dat de relatie tussen Indonesië en Nederland wordt verstoord door de aanwezigheid van Wilders. Minister Verhagen vindt het onverstandig dat de ambassadeur zich uitlaat over de kiezers van de PVV in de termen die hij heeft gebruikt. Hij zal nog vandaag contact met hem zoeken. In het gemeentehuis van Sneek is het brandalarm afgegaan door rietbranden in Overijssel, zo'n 40 kilometer verderop. Bewoners van Sneek roken ook een sterke brandlucht. Na het afgaan van het alarm rukte de brandweer uit, maar die kon nergens vuur ontdekken. Pas later bleek dat de rook helemaal uit Overijssel kwam. Waardoor het brandalarm afging is niet helemaal duidelijk. Misschien stond er een raam open en is de apparatuur te scherp afgesteld. Een Roemeense man is opgepakt omdat hij gebruikers van veilingsite eBay voor ruim 2,3 miljoen euro heeft opgelicht. Volgens de politie stal hij eerst de inlogcodes van eBay-medewerkers om bij de gegevens van klanten te komen. Daarna gebruikte hij de zogeheten phishing-methode om zo'n 1200 klanten op te lichten. De Roemeen zou samen met twee medeplichtigen ook Italiaanse bankrekeningen hebben leeggeroofd.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 Killing me softly, Lauren or Kevorkian. Can't tell if she's cuckoo or corky when asked her name and she said, call me 10.